Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vierde coronavaccin is goedgekeurd. Volgens de Europese en de Nederlandse medicijnautoriteit is het Janssen-vaccin veilig en werkt het tegen corona. Met dit advies betekent het dat dit vaccin beschermt tegen ziek worden voor het eh, coronavirus. Dat de bijwerkingen acceptabel zijn en dat de kwaliteit van het product ook goed is. Het Janssen-vaccin is ontwikkeld in Leiden en Nederland heeft er heel veel van besteld. Ruim 11 miljoen doses. Van dit vaccin is maar één prik nodig. Eh, vanaf twee weken eh, eh, na de prik heb je al een bescherming uh, en ongeveer vier weken eh, eh, ben je maximaal beschermd. Het vaccin werkt waarschijnlijk ook goed tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Was vandaag ook nieuws over een ander vaccin, dat van AstraZeneca. Denemarken en IJsland gebruiken dat even niet meer. Ze onderzoeken of bloedstolsels die mensen kregen na een prik veroorzaakt zijn door het vaccin. Ons land stopt niet met AstraZeneca. De Nederlandse medicijnautoriteit noemt het hoogst onwaarschijnlijk dat het vaccin trombose veroorzaakt. Ga even niet naar het bos. Die oproep doet de Limburgse politie. Het waait zo hard dat het een linkerboel kan zijn met vallende takken. In het dorpje Bemelen is een wandelaar omgekomen toen een boom ineens omviel. In Den Bosch viel een boom op twee vrouwen en een kind. Ze raakten lichtgewond. Meer plekken in ons land gaat het behoorlijk tekeer, vooral aan de kust. Deze man schoof dus gauw zijn surfplank het water in. Offen, harde wind, eh, sprongen, eh, golfrijden, de kracht van de natuur. Dat is denk ik eh, het rauwe dat maakt het eh, denk ik eh, speciaal. In Vlissingen wordt het juist afgeraden om naar het strand te komen. Op een flat langs de boulevard komen een paar dakplaten bijna los. Dat is gevaarlijk en dus roept de gemeente op om de storm thuis gewoon af te wachten. Het weer, het waait dus behoorlijk. Later vanmiddag neemt de wind wat af, maar vallen er wel een paar stevige buien met kans op onweer of hagel. Het wordt een graad of 12. Ook morgen waait het nog stevig en valt er soms regen. Het wordt dan zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In een groot deel van het land komen nog zware windstoten voor. De A7 den oever richting Hoorn is dicht bij de afwit Medemblik.